Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Een constructiefout bij tientallen viaducten kan de komende jaren grote verkeershinder veroorzaken. De viaducten slijten sneller dan voorzien, omdat de constructie niet goed tegen strooizout kan. Daardoor bestaat de kans dat verkeer langzamer moet rijden of helemaal niet meer over het viaduct mag. Volgens minister Matlener spelen de problemen op zo'n 100 plekken... maar hebben zes locaties prioriteit... zoals de knooppunten Prins Klausplein bij Den Haag en Velperbroek bij Arnhem. Rijkswaterstaat zegt tegen de Telegraaf dat alle wegdelen veilig te gebruiken zijn... en goed in de gaten worden gehouden. Israël is aan het bouwen in de bufferzone met Syrië. Dat schrijft de BBC na het bestuderen van satellietbeelden. Op de foto's is te zien dat een bestaande weg is uitgebreid... en ook zijn er enkele wachtposten gebouwd in de gedemilitariseerde zone... die sinds 1974 tussen Syrië en Israël geldt. Israël wil er niet veel over zeggen, alleen dat het land er alles aan doet... om de veiligheid van burgers in het noorden van het land te garanderen. Hulporganisatie Red een Kind gaat sponsorkinderen voortaan toewijzen aan donateurs. Tot voor kort mochten mensen die een kind in een ontwikkelingsland wilden sponsoren... er zelf eentje uitkiezen aan de hand van foto's. Maar Red een Kind vindt het niet meer gepast om dat op deze manier te doen. Mensen die zelf een kind uitzochten kozen vaker voor een meisje... of iemand met een lichte huidskleur. In Sydney is een beeld van ontdekkingsreiziger James Cook beschadigd. En in een plaats in de buurt van Melbourne zijn beelden van oud-premiers besmeurd. Dat gebeurde in aanloop naar de Nationale Feestdag in Australië. Over twee dagen is dat. Daarop wordt de komst van de Britse vloot gevierd. En aboriginals zien dat als het begin van de kolonisatie... en willen al jaren dat de feestdag een ander karakter krijgt. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen regent het.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 Een constructiefout bij tientallen viaducten kan de komende jaren grote verkeershinder veroorzaken. De viaducten slijten sneller dan voorzien omdat de constructie niet goed tegen strooizout kan. Hulporganisatie Red een Kind gaat sponsorkinderen voortaan toewijzen aan donateurs. Tot voor kort mochten mensen die een kind in een ontwikkelingsland wilden sponsoren... er zelf eentje uitkiezen aan de hand van foto's. Maar Red een Kind vindt dat niet meer gepast. Vier koeien hebben gisteravond een tijdje op de A7 gestaan. De vrachtwagen waarin ze vervoerd werden was ter hoogte van Oude Haske in brand gevlogen. Volgens Omroep Friesland zijn de koeien er goed vanaf gekomen. Het weer bewolkt en het gaat regenen. Aan zee neemt de wind toe tot stormachtig en het wordt 7 tot 9 graden. next door. Her angry words sound clear through these thin walls. Around midnight, I heard him shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, who is he? She mumbled low said, baby, don't you lie to me no more.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 Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new biz that you just bought for me? been had no kids, didn't share no mutual friends. And you told me that she turned trick when y'all broke up and I in 96. What you gonna do when you can't say no? And I am feel stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no? And I am feel stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act? There's no need to reminisce about the past Obviously, cause that dish did not last I know how a woman will try to game you so Don't get caught up because baby you lose van Zandvoort, op 106.9 ZFM.